Thomassen met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers vinden dat het kabinet de arbeidsongeschiktheidspremie ten onrechte gebruikt om gaten op de begroting te dichten. In het arbeidsongeschiktheidsfonds zit al 39 miljard euro, maar het kabinet wil de premies nog verder verhogen om een deel van de hogere defensieuitgaven te dekken. Ook de tegenvallende inkomsten van de zorgverzekeringen moeten met dat geld worden opgevangen. Vakbonden, maar ook grote werkgevers, waaronder de Vereniging Nederlandse Gemeenten... vinden dat de premies verhoudingsgewijs te sterk zijn gestegen de afgelopen jaren. De VS, Iran en een groep regionale bemiddelaars proberen op het laatste moment alsnog een staakt het vuren te bereiken, meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios. Trump zegt alles op te blazen als Iran geen deal wil sluiten, al is zo'n dreigement niet veel waard, zegt Amerika-kenner het Manusama. Omdat haar vaak een dreigement niet wordt opgevolgd met, met daadwerkelijke eh, actie. En dus is het eh, heel veel gelegen aan de regering Trump en aan de president... om zo snel mogelijk inderdaad een wapenstilstand te bewerkstelligen. Alleen de manier waarop hij dan de, publiekelijk dreigt... Eh, is misschien dan wel contraproductief. Er wordt geprobeerd om een bestand van 45 dagen af te spreken... dat daarna kan leiden tot een permanent einde van de oorlog. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie reizen vandaag naar Marokko. Daar zal onder meer gesproken worden over de oorlog in het Midden-Oosten. Marokko speelt internationaal een belangrijke rol, zegt correspondent Samira Jadir. Wat betreft het uitstippelen van nieuwe handelsroutes eh, door de problemen in de straat van Hormuz en de Rode Zee... is het belang van de straat van Gibraltar en de haven van tanger in het noorden van Marokko flink toegenomen. Ook gaan de ministers in gesprek over de handelsrelatie tussen Nederland en Marokko... en verdere samenwerking op het gebied van justitie en veiligheid.